7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Iraakse jongetje Nemmer voldoet niet aan de voorwaarden van het verruimde kinderpardon. Dat melden bronnen aan de NOS. Waarom hij niet voldoet kunnen ze niet zeggen. De negenjarige Nemmer is in Nederland geboren en werd bekend door programmamaker Tim Hofman, die met een documentaire de problemen met het kinderpardon aan de kaak stelde. Een petitie van Hofman voor verruiming werd meer dan 250.000 keer ondertekend. Eind januari werd het kinderpardon inderdaad verruimd, maar het is nu onduidelijk of Nemmer in Nederland mag blijven. De Venezolaanse oppositieleider Guaido is terug in Venezuela. Hij had ondanks een reisverbod het land verlaten om steun te zoeken in andere Zuid-Amerikaanse landen. Er werd rekening mee gehouden dat hij direct bij terugkeer in Venezuela zou worden gearresteerd door het regime van president Maduro. Maar dat is niet gebeurd. Guaido heeft zichzelf benoemd tot interim-president en is door tientallen landen erkend. Hij werd bij zijn aankomst in de hoofdstad Caracas enthousiast onthaald door zijn aanhangers. Het Openbaar Ministerie heeft tegen medewerkers van een Noord-Hollandse indoorspeeltuin taakstraffen geëist vanwege de dood van een jongen van vier. Die maakte eind 2015 een dodelijke val van een springkussen. Dat werd gebruikt als glijbaan, terwijl het daarvoor niet was bedoeld. De jongen viel op een betonnen vloer en overleed een week later. Volgens het OM was de veiligheid van de indoorspeeltuin in Grotebroek niet op orde. Tegen de directeur is de zwaarste straf geëist, een taakstraf van 240 uur. In Rotterdam zijn de voorlopige plannen voor het nieuwe stadion van Feyenoord gepresenteerd. De nieuwe Kuip biedt plaats aan 63.000 toeschouwers... en is ontworpen door het architectenbureau van Rem Koolhaas. Het stadion en de nieuwe omgeving kosten 1,4 miljard euro. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht trekken buien over, mogelijk met onweer.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 I could drink you by the case. You're my the head. Er zijn van die nummers, daar word je toch zo vrolijk van. En dat is er eentje van Little Big Town met Painkiller. De vaste luisteraars van Nashville weten het ondertussen wel... dat ik altijd wel probeer om een, uh, een bluegrass of een country... of een Americana versie te vinden van een pop- of een rocknummer. In dit geval heb ik voor je uit 1974 van Steely Dan... Ricky Don't Lose That Number. Maar nu de bluegrass versie van Frank Sullivan en Dirty Kitchen. We're here, you're leaving, that's okay. I thought our little wild time had just begun. I guess you kinda schedule yourself. of her. geluisterd naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai.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 Het origineel uit 1958 door Carl Bellew gezongen en de cover van The Browns. Je gaat twee keer luisteren naar Am I That Easy To Forget? Dit is de Nashville Spiegelplaat. You say you found somebody new But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I have for you. Yes, I could find somebody too. But I don't want no one but you. How can you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. Cause I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget. Yes, I could find somebody too. But I don't want no one but you. I couldn't leave without that easy to forget. Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. Cause I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget. Dit is de Nashville Spiegelplaat. They say you found somebody new. But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. wish I could find somebody new. I could find somebody new. But I don't want no one but you. I couldn't leave without regret.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 Het is tijd geworden weer voor wat oude country uit 1974. Billy Swan met I Can Help en daarna Americana van Rob Beard en Lucy Silvas en Burning Blue. informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl It up to me Be up to you Looking for us Nothing left to lose Room in a bed With a parking lot view Star-crossed souls without a clue. All just ashes. listening to Nashville Country Radio. me silver. 1989 van het gelijknamige album Allison Krause and Union Station met Two Highways. En daarvoor hoorde je de Blue Sky Boys met Poor Boy. Het is tijd geworden weer voor wat country uit Duitsland. 1992 Hanna en Dana en It's Country Time in Germany. De lichten gehen uit und de Boot geht an. Als erstes sind die Greyhound every time in Germany. Couch gehen swingt und rockt mein Hart. Aus Germany, It's country time in Germany. Musik mit Multi-Energie. In Bayern an der Waterkant. Im Ruhrgebiet, im Sachsenland. Die Bus geht ab, jetzt wie noch nie. It's country time in Germany. Musik mit Multi-Energie. In Bayern hat der Waterkant, im Ruhrgebiet, im Sachsenland. Die Wurst geht ab, hier ist wie noch nie. It's country time in Germany. Die Wurst geht ab, hier ist wie noch nie. It's country time in Germany. Het is overal op de wereld wel tijd voor country muziek. We gaan verder met het Spotlight album. De laatste twee nummers van het album Kansea 1 Country van Florida Georgia Line.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 Dit is het Nashville Spotlight Album. It's your favorite place. It's waiting for us in a bucket on ice. Damn, I didn't think it'd be that easy. Cause now you're getting ready. I'm just sitting there watching TV. Here you come looking like a grown man's dream. Damn, I can't believe, I can't believe. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on. Your playlist, you play Watching people wonder who you are. Oh, we should just say we did. We can start with a kiss and pretend we just got back from the bar. I talked you into slipping down the probably way too loud to hear you laughing. There's a look in your eyes, looks like we ain't leaving now. Girl, I'm so glad, I'm so glad. I talked you into slipping down the hall, baby, Turning on.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 If you're gonna be a homebody, we're gonna have a house party. If you wanna be a homebody. Uit 2015, Sam Hunt en The House Party. Is toch wel leuk dat deze jongen ooit begonnen is... als tekstschrijver voor onder andere Kenny Chesney en Keith Urban... en nu zelf een glansrijke carrière heeft in de countrymuziek. Wie een glansrijke carrière in de countrymuziek had... en nog steeds hele mooie nummers op haar naam heeft staan... is Olivia Newton-John uit 1981 alweer If You Love Me, Let Me Know sunshine. I grew to love you more each. much more that makes me love. Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. Get that glass out of my face another bar, another plate. I drink all night till my throat got sore. Once I'm dry, the clouds clear up. I promise not to drink another drop. But you uit Nederland, Texas Renegade en You Told Me Not To Drink. We sluiten het programma af met een Americana nummer en dat is Amy McCarley en Farewell Paradise.